Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is niet van plan om een voorstel voor versoepelingen van de transgenderwet in te trekken. De Tweede Kamer had daar een oproep voor gedaan. Maar minister Weerwind zet het voorstel door. Zo is het de bedoeling dat mensen makkelijker de geslachtsaanduiding in hun paspoort kunnen veranderen. Spanningen op universiteitscampussen in de Verenigde Staten. Studenten demonstreren daar tegen de oorlog die Israël voert in Gaza. En op sommige universiteiten weigeren studenten te vertrekken... en zijn er zelfs tentenkampen opgezet. De politie heeft voor het eerst ingegrepen, vertelt correspondent Marieke de Vries. De protesten worden steeds feller. De politie ging daardoor eh, over tot die arrestaties. Zo'n 100 demonstranten zijn gearresteerd op de Universiteit van Columbia in New York. Ja, en stel je voor, je loopt in Amsterdam en je hoort ineens dit. Ja, dit geluid komt uit een Franse bulldog. Sunny heet hij. En hij is inmiddels op TikTok een sensatie met meer dan 600.000 volgers. Zijn baasjes wisten niet wat hen overkwam, want hun hond is inmiddels 9 jaar oud. En anderhalf jaar geleden begon hij opeens dit geluid te maken. In plaats van blaffen klinkt het een beetje alsof Sunny aan het praten is. En dat doet hij zodra zijn baasjes hem in het mandje doen op de fiets of hem meenemen de bus in. Volgens zijn baasjes gaat Sunny gewoon heel goed op de aandacht. He also like to call the attention because when we are like inside the metro, he see the people and then he start making the noises. So he likes also to call the attention. Ja, nadat ze met één video viral gingen, hadden ze besloten een speciaal TikTok en Instagram account te maken. Inmiddels hebben ze al tientallen miljoenen views te pakken. Dan nog het weer. Later vanavond trekken er buien over. Morgen begint het met veel regen en lokaal ook kans op hagel en onweer. In de middag droogt het op en het wordt niet warmer dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland zijn de laatste files nu snel aan het oplossen. Meest oponthoud nu nog op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem.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 We'll say goodbye to all we ever had. Alone, where we have walked together, I'll remember April and be glad. I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm, and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow. to glowing ashes. For flames and love lived such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. I'll remember April. Ja, beste luisteraars, hartelijk welkom bij ZFM Jazz... op de zondagochtend tussen 10 en 12, u weet het vast wel. Samenstelling en presentatie vandaag, Auko Beuving. En als ik er ben, dan begin ik altijd met een nummertje... van de, geweldige cd van eh, Julie eh, eh, London, Calendar Girl. En dit was natuurlijk I Remember April. Ja, we hebben mooie dingen op, op het menu staan, zal ik maar zeggen. Oud en nieuw van de oudjes, uh, nou, zoals even kijken, nou, hij, is oud, ja, hij is wel oud. Scott Hamilton en Boris van der Lek. Maar ook nieuwe, uh, Suzanne Alt, eh, Suzanne Veneman. Dus ja, van, van alles wat voor iedereen zetten er wat bij. Oude doos en nieuw. het volgende nummer wat ik wil laten horen is een nummer van Michela Lombardi Quartet. En dat is The Meaning of the Blues. Komt van een cd'tje Small Day Tomorrow. Ook een mooi nummer vind ik. MUZIEK Lombardi. Eh, van het cd'tje Small Day Tomorrow, een cd'tje 2005. Eh, vorige week had ik het genoegen om eh, bij Frits Landersbergen Big Band te zitten. En dat is een, een, een, big band uit de omgeving van Leiden. En die hebben ooit in 2012 een mooie cd gemaakt. The Old Fashioned Way. En daar een bekend nummer Alone Together. Frits Landersbergen Big Band. En dat is een grote Big Band. Dus ik denk dat er wel 18 mensen in zitten. Alles bij elkaar. En eh, die speelde vorige week in de jazzclub Hillegom, Perdido. En dat is niet zo'n groot podium. Maar het was toch gelukt om ze alle 18 op het eh, podium te zetten. Uh, wel knap. Speelde goed trouwens. ja, en dat is natuurlijk, hebben het over Frits Landersbergen senior. Inmiddels volgens mij 90, 92, zoiets. En speelde nog keurig de vibrafoon. Ehm, ja, dan heb ik een volgende klaargezet. Dat is Angelina Jordan. Eh, dat is een, een, een, jonge dame die in, eh, op eh, zevenjarige, achtjarige leeftijd deelnam aan Norway Got Talent. En eigenlijk dat overtuigend won met een beetje jazzy nummers. En die heeft ook wel cd's uitgebracht. Ik ga een stukje draaien, een heel bekend nummer. Fly Me to the Moon, Angelina Jordan. zo'n bijzondere dame. Deed ook mee in Amerika aan America Got Talent. En volgens mij is dat ook gewonnen, ruim gewonnen. Ze is geboren in 2006, dus ze is nu 18 jaar. Die heeft wel een, een, eh, een, een de mogelijkheden, zullen we maar zeggen. Eh, Angelina eh, Jordan, Noorse. ja, ik eh, jullie weten inmiddels wel dat ik ook een beetje van eh, de crime jazz hou. En regelmatig draai ik daar ook iets van. En deze keer heb ik gekozen voor eh, Duke Ellington. En met een, heel bekend nummer, de Harlem Nocturne. Oh, dat is de verkeerde Harlem. Die doe ik wel een andere keer doen. Dit is een, ja, dat zou ook wel kunnen, maar dat is uh, J.J. Johnson, Harlem Love. Die ga ik toch stoppen, want dat was niet de bedoeling. Ik ga even... Eh, eh, Dave... Eh, wat zei ik nou? Duke Ellington, zei ik. Duke Ellington. Harlem Nocturne. Duke Ellington, de Harlem Nocturne. Het komt van een cd'tje Jazz Noir. Nou, dan weet je het wel, zou ik bijna zeggen. Eh, ja, er is een beentje wat eigenlijk heel erg leuk is. En dat is een beentje uit de oudheid. Ik moet ze even opzoeken, want het zijn eigenlijk de voorlopers van eh, de Bonzo Dog Duda Band. De Temperance Seven heten ze. Ik ga eens even kijken of ik dat kan vinden zo gauw. De Temperance Seven. Ik had daar toch muziek van meegebracht, dacht ik. Dus even kijken waar dat staat. Ik, ik ben even aan het zoeken. Oh ja, dat heb ik ze gevonden. Oh ja, dit is leuk. Dit is een eh, geluid wat je vast herkent. Ja, dat is natuurlijk Pasadena. En ieder optreden begon dit clubje met eh, eh, eh, dit nummer, de Pasadena. En ja, dat is, de, komen van de art school tot Chelsea of zoiets volgens mij. Beentje wat in de 50 jaren begonnen is. In de 60 jaren bij een opleving van de jazz uit de 20... Want dat, is de stijl die ze spelen, 20 jaren, jaren jazz. En eh, dat doen ze heel grappig. Ze hebben een beetje surrealistisch optreden. Zijn vaak verkleed, dragen rare hoedjes. Al die bandleden hebben fraaie bijnamen. Ze hebben ooit één hit gehad, You're Driving Me Crazy. En dat laat ik horen. me sad and lonely. Why did you leave me lonely? Cause here's a heart that's only for nobody but you. I'm burning like a flame, dear. I'll never be the same, dear. I'll always place the blame, dear, on nobody but you. You, you're driving me crazy. What did I do? Oh, what did I do? My tears for you make everything hazy, clouding a sky of blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew that you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. You, you're driving me crazy. What did I do? Temperance Seven. Eh, ben je geïnteresseerd in deze muziek. Moet je zeker eens op YouTube kijken. Er staan wel wat filmpjes van deze eh, jongens van het, eh, ja, de kunstacademie op. Voorloper van, van ja, de Bonzo Dog Dura Band. En ook voorloper van Monty Python. Teddy Jones heeft volgens mij hier ook nog ingespeeld. Leuk bandje. ja, in de 60 jaren, dus eh, relatief oud. En ze zat ook al bizarre kleding. Want een van die eh, spelers eh, droeg altijd een hondenhalsband. Nou, in die tijd was dat natuurlijk wel een beetje opvallend. Dat is tegenwoordig wat normaler. Maar toen de tijd was dat wel bijzonder. dat was de Temperance Seven. Dan kom ik bij een big band. De Diva Jazz Orchestra. En die hebben mooie muziek gemaakt. Een mainstream big band uit New York... En ja, die hebben ook wel verschillende cd's gemaakt. ga even kijken, de Diva. De, ik heb een hele lijst staan deze keer, dat is niet handig. De Diva, Big Band, dat moet ik te lang zoeken. Nou, dan doe ik even een ander. Oh, ik weet nog waar die staat. Hier heb ik hem. Uh, even kijken, de Diva Big Band. En dan ga ik van draaien, de Men I Love. klanken van de Diva Jazz Orchestra. En, eh, en dit kwam van een cd'tje Diva Swings Broadway, cd'tje 2020. De band bestaat al zo'n 30 jaar, denk ik. Allemaal dames en eh, treden op in heel de wereld. De Diva Jazz Orchestra. De moeite waard. De moeite waard is ook natuurlijk Natalie Cressman. Heeft net een nieuwe cd uitgebracht. Trombonespeelster. En daarvan ook een mooi nummertje. Natalie Cressman. Daar eh, gaan we even kijken. Hier heb ik haar. Bolero de Sata. Thank you. mooie klanken van uh, Natalie Cressman, trombone, gitaar, Ian Facchini. Een CD 2024, Kina of zoiets, ik weet niet precies. Eh, mooie muziek is dat. Eh, laatst kwam ik eens tegen een cd'tje Young at Heart. op ja, 50 jaar Joke Bruis in de muziek. En een cd is uit 2017. En het vind ik wel leuk om weer eens iets van te draaien. Eh, volgens mij is het ooit zo geweest op een talentenjacht in Rotterdam... waar Joke Bruis aan meedeed, werd ze tweede. En eh, nou, ze was best een aardige stem natuurlijk. Dan denk je, wie was de eerste? Nou, dat was Anita Meijer. Ook niet geheel onbekend gebleven. Die was één, Joke Bruis nummertje twee. En eh, ja, ik heb begrepen dat ze eigenlijk niet meer optreedt nu. Dus in the wee small hours... while the whole wide world is fast asleep. You lie awake and think about the man, and never ever think of counting. sheep. has learned its lesson. You'd be his if only he would come.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 50 jaar nou, met optredens, eh, toneel, muziek, van alles wat. En dan kom ik bij een, eh, een, een eh, Deense, nee, een Noorse drummer die in Denemarken woont. En zijn naam is Snorre Kirk En die heeft een, de cd Top Dog. Cd'tje uit 2024. En dit bandje heeft nogal mainstream neigingen. Maar het is, daarom is het ook leuk om de zondagochtend er iets van te draaien. En dat ga ik dan ook doen. Uh, eh, Snorkirk, Top Dog en eh, One Late Nights. Kirk, uh, Top Dog heet de cd. Mooie cd, eigenlijk alle nummers zijn prachtig, vond ik zelf. Hier hoort je met name Riley en, eh, op zijn eh, fluisterende sax. Ja, mooi, beetje, beetje Ben Webster-achtig. tijd voor iets heel anders. Tijd voor een zangeres uit Alaska. Nou, Alaska is het koud. En misschien dat het er ooit warmer wordt. En ja, hier is het eigenlijk ook koud. Toen ik vanochtend richting Zandvoort reed, was het erg uh, strak blauwe lucht. Maar ik zie dat nu aan een, een dichttrek is. Dus wie weet, it might as well be spring. Hallie Lauren. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. Oh, why should I have spring fever when it isn't it isn't even spring. I'm starry eyed and vaguely discontented. Like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever? When it isn't even, it isn't even spring. I keep wishing I were somewhere else and walking down a strange new street and hearing words that I have never heard. might as well be. It might as well be spring. Ja, het zal een keer voorjaar worden. Eh, nou, dat is ook niet schrik natuurlijk. Uh, afgelopen dagen was natuurlijk het grote bloemenkoor zo vanuit Noordwijk. en de bollenvelden staan goed in bloei. Dus het moet toch een keertje wat warmer worden. Vanochtend was het vrij fris. Ik denk graad of vier zag ik op de autothermometer. Maar goed, het wordt beter. Het wordt beter. tijd voor een oude dozer. En dan kom ik terecht bij Gene Krupa. Je weet wel, die drummer. En van een drummerman, mooie eh, LP uit 1956, de Boogie Blues. Don't your arms look lonesome when your baby packs up to leave? Gone up on the mountain, call that baby mine. I'm going up on the mountain to call that baby mine. But something tells for me he's not coming back this time. baby can't take you. And nothing up there, a man like you could do. He's got a face like a fish, shaped like a frog. When he loves me, I holler, ooh, hot dog. Love that man better than I do myself. He left me all alone load up on the shelf. hoop dat je na de klok van 11 weer terug bent bij ZFM Jazz. Eh, waar nog veel mooie muziek op de rol staat. We wachten even tot het nieuws eraan komt, maar dat zal niet zo lang meer duren. Tweede uur eh, van alles. Eh, eh, Karen Sharp, eh, Veronica Swift, Scott Hamilton, uh, Susanne Alt, Michelle David en de True Tones. Kortom...